uur. Schroot met het NOS-journaal. Stijn Franke stopt als advocaat van crimineel Willem Holleder. Tegen het ANP zei Franke dat hij dat heeft besloten op dringend advies... van de deken van de Orde van Advocaten in Amsterdam. Twee zussen van Holleder en diens ex-vriendin hadden een klacht tegen de advocaat ingediend... vanwege belangenverstrengeling. Franke verdedigde de ex-vriendin totdat ze tegen Holleder getuigde. VVD en PvdA zouden het onbestaanbaar vinden als Ebru Umar aan Turkije zou worden uitgeleverd. De columniste wordt daar mogelijk vervolgd voor belediging van president Erdogan. Nederland en Turkije hebben wel een uitleveringsverdrag, maar de regeringspartijen vinden dat het niet voor de hand ligt dat Nederland instemt met uitlevering. Oemar mocht wekenlang Turkije niet verlaten. Gisteravond mocht ze alsnog op het vliegtuig naar Nederland stappen. Bij huiszoekingen in drie appartementen in Rotterdam-Zuid zijn grote hoeveelheden geld, drugs en vuurwapens aangetroffen. De politie vond er onder meer 20 kilo harddrugs, 60.000 euro aan contant geld en vijf vuurwapens. Er zijn negen verdachten tussen de 20 en 35 jaar aangehouden. De politie had informatie gekregen dat er in en rond de flat gehandeld werd in drugs. De Betuwelijn, de spoorverbinding voor goederentreinen tussen Rotterdam en Duitsland, kost 250 miljoen euro meer dan het ministerie van Infrastructuur heeft verteld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van een rapport van de Algemene Rekenkamer. De Betuwelijn leidt meer verlies omdat er fors minder treinen over de lijn rijden dan eerder gedacht. Uit het onderzoek van de Rekenkamer zou blijken dat het ministerie de hogere kosten heeft verzwegen, ook voor de Tweede Kamer. De oppositiepartijen CDA en SP eisen opheldering. Het weer verspreidt nog een enkele bui, maar later op de avond wordt het op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen valt er alleen in het zuidoosten nog een enkele bui.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 Welkom terug, derde uur ZFM Beachmasters. Van deze 11 mei, woensdag. I'm ready to end. Hard Driver. It's all in the game. Is het een spelletje? Nou, niet echt. Hey, uh, derde uur van Beachmasters. Wat kan je verwachten? Muziek, muziek en slap gelul. Wanneer, <laughs> wanneer is het ooit anders? Dat weet ik niet. <laughs> ja, heel nou, simpel. Ben ik heel eerlijk in. Dat weet ik echt niet. Ik weet alleen dat muziek, muziek en slap gelul is. En eh, waar gaan we gewoon lekker mee beginnen? Hij was een vroeger al nummer 1. Oh, is dat zo? Ja, en dat oh, is... Oh ja, uh, nou, nou, ik zie het. Nee, dat was vroeger echt zo. Hij is nu momenteel uit de lijst. Helaas, pinda. Kaas.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 Mag ook via de e-mail ZFM Beachmasters, apenstaatje.gmail.com. En Quinten heeft straks nog wat knalplaatjes voor je. En eh, we moeten het nog steeds even over Douwe hebben. Maar daar straks echt meer over. We gaan verder met Rochelle, All Night Long. heb ik wel een geldboom in mijn tuin. Jij wel? Nee, dat heb ik niet. Maar uh, vinden jullie dat geen goed idee dan? Ik vind het wel een goed idee. En uh, Vanity? Ja. Vind je dat ook een goed idee? Tuurlijk, altijd. <laughs> ja, eh, ja, luister. Want Quinten is natuurlijk vrijdagjarig, hè? Last pick. Ja, ja. Nou, en dan hebben we dat. Dan hebben we Quinten heeft een leuk feestje hier eigenlijk. En dan? Ja, dat is natuurlijk de ultimate ZFM Beachmasters. Welcome to the weekend. Eh, Birthday Bash, bash eh, DJ Edition misschien, iets. Gehost bij eh, Jonas Parson en voor onze jarige Job Quinten Brouwer. Jee. <laughs> Dus, kan er helaas niet bij zijn. Hey, als jullie vrijdag naar de studio wil komen, het mag. Maar geef, stuur even een e mailje oh, oh, naar jij... gmail.com. Jij nodigt iedereen uit. Dan zetten we je gewoon op de gastenlijst. En een cadeautje is niet nodig. Neem je gezelligheid mee, dat is meer genoeg. Deze gozer wil alleen maar cadeautjes horen. Maar weet nee, jij hebt geen geldboom in je tuin. Ik wel. <laughs> Nee, ook niet. Even een nummertje ervoor. Kinderen voor kinderen. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Sinterklaas niet. Ik heb een negatief fortuin, als er straks bang wil groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug bij Sinterklaas niet. Sinterklaas. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Sinterklaas. Kinderen voor kinderen. Ik ben nog zeker Sinterklaas niet. Ik ben Sinterklaas niet. Ben jij Sinterklaas? Nee. Ben jij, Sinterklaas? ben jij mafkees? Je bent een mafkees. Ik ben helemaal lok of veilig. Is een falie nou gestort? <laughs> oh god. Wauw. Hoe staat het met de ANWB Vanity? Zijn die al bij jou thuis? Ik heb geen idee. Nee? Nee. Nou, dan gaan we straks wel even vragen. Als jij nou even gaat kijken of de ANWB er al staat... dan eh, hebben we het daar even over straks, toch? <laughs> Dat is gek. Quinten, jij hebt iets voor ons. Zomer of winter? Altijd weer ZFM. En dat is... Black M, Sur ma route als ik het goed uitspreek. Het eh, is uh, eh, François Oui Oui Croissant. Lekker beginnen om je zomer in te gaan. En dat kan natuurlijk bij de enige echte ZFM Beachmasters. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route sur ma savoir vers où. J'étais têtu, rien à foutre. Sur ma route, j'avais pas de bagages en soute. Et dans ma poche, pas un sou. Juste la famille entre nous. Sur ma route, y a eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier Tu peux compter que sur tes chers parents parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol parce que Dieu est grand et on est seul, en meurt. Sur ma route, oui. que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens, ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. Ne me parle pas de nostalgie, parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé, oui mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes, je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose, et ma route elle est trop longue, pour le temps de faire une chose. route, oui. Nou, je hoort het Black M, Surmaroet. Surmaroet? Surmaroet. Wel een lekker zomernummertje. Ja, inderdaad. Wij gaan over verder met Matt Simons. Catch, and, Catch release. release. There's a place I go to when no one knows me.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 Da dum dum dum. Da dum dum. gets into your body, it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember our love. tijd is voor het weerbericht. En ik weet niet hoe het zit, maar ik weet niet of mijn site heeft gewerkt. Of eh, ben ik de lul, moet ik het genoemen? Nee, ik heb het weer. Maar ik hoor alleen niks over mijn koptelefoon. Kan het kloppen? Nou, dat klopt. Nu hoor je oh, me wel. Nu hoor ik weer wat. Kijk. Hey, eh, het is eh, drie over half en dat betekent dat Quinten voor ons het weer gaat doen. En eh, ik heb er zin in. Jullie niet? Dit was Chester, Oliver Heldens en nu heb je Quinten met het weer. Het weer van Groep voor de avond, morgen en overmorgen. Ik vind het zeer plezant. Vanavond verder opkladend. Heldere nacht met minima van 13 tot 15 graden. Morgen is er wederom flink wat zon. In de namiddag is een lokale onweersbui niet uit te sluiten. Het wordt voor de laatste keer deze week op veel plekken zonnig zwaar met 25 graden. Vrijdag wordt het rond 18 graden met ook nog veel zon. In het weekend is het een stuk kouder met ook meer bewolking. Dankjewel. En dan gaan we door naar het verkeer. Ik heb een filetje te melden op de A73 Maasbracht-Nijmegen. 6 minuten vertraging tussen Malden en Dulkenburg. Ongeveer een gemiddelde snelheid van 30 km per uur en de file is 2,6 kilometer lang. En eh, nogmaals, eh, had ik een uurtje geleden hoorde dit ook. Wil je niet je rijbewijs kwijtraken of ze achterlijke hoge rekening thuis hebben? Dan eh, hoop ik dat je je rem even intrapt op de N242 bij Herugewaard op hectometerpaal 46. En op de N338 bij hectometerpaal 3.1. En dan heb ik er nog eentje staan. Dat is op de N376 bij Noordsleen. Dat is bij hectometerpaal 29.1. En wij gaan lekker verder met... Uh... Eh, Dat gaat Quinty afstellen. Zet Dad en Oliver Helden, you know. En eh, dit is hier van Beachmasters. We zijn er, zitten er alweer bij, op. Of niet dan? Heeft hij weer geen <laughs> koptelefoon op die gozer? Nee, ik kan gewoon dan. Het zit er alweer bijna op. Bijna drie uur lang van Beachmasters.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 21 Pilots, Stressed Out, ZFM, eh, Beachmasters. Heb ik dat mooi gezegd, of niet? Prachtig, Jonas. Zo, pardon. Hij weer geen koptelefoon op. Nu wel. Nu <laughs> Een beetje laat. Maakt niet uit, maakt niet uit. hey, eh, ik heb nog een nummertje staan. zijn er niet veel meer. Eh. we gaan weer aftellen. Ja. We zitten zo op eh, 80% van onze uitzending van vandaag. Ongeveer. Ja, dat is de tweede keer vandaag. De tweede keer dat we op 80% zitten? Ja. Want... dat is de eerste keer. Nee, want we zouden origineel maar twee uur doen. Ja, oké, oké, oké, oké. Dan zaten we toen op de 60, nu op de 80. Hey, ik heb eh, nog eh, een nummertje met eh, Done With It, Kensington. altijd weer ZFM. I wonder what it feel like to do that shit in real life no, I got it. That's the reason no ID has signed me on a dotted, but it's still visionary to the death of me. Yeah, I'm trying to make it, but I gotta find a recipe. Greatest of all time, I want the world addressing me. At the hotel, these beautiful girls undressing me. I'm trying to stay focused, I guess that's the Lord testing me. I knew as a child that this was my destiny. They do it for the limelight, but I make sure my rhyme's right. Waiting till the time's right, smiling at my mom's like smiling sipping now. We was never tripping now. We on private jets and other for the fans who truly understand. Real all the time, all A on my fam. Shooting for the stars and knife in the land. Giving everything I can. Why they tell me I'm the man? Making music is the plan. Matter of fact, you could call it plan B. Cause I kill these rappers while they're in their infancy. And I'll be first to pop off. Infantry, gotta keep them in line like symmetry. We all fam, same roots, smoking different tree. And all these people in the crossing like success, these haters in my rear I got nothing to fear, cause the whole team here And everybody shouting You the man of the year Man of the year 106.9 Ocean Drive, Duke Dumont, En hiervoor hoorde je Logic, Man of the Year. Ben je ook de man of the jaar? Of the year? speeding cars. We're riding down the boulevard. jij vrijdag in de studio zitten, stuur even een e-mail. van Beachmasters, overkomt. En dan ben jij eh, getuige van eh, onze Quinten die 18 eh, jaar wordt. Nog een kleine 10 minuten en dan gaan lekker gelijk verder met Speeding Cars. En dit is een verzoeknummer van onze mede-presentator die nog, de mond nog niet open heeft getrokken. Zeg maar van wie die is. Speeding Cars. Ja, van?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 <laughs> Volgens mij. Het is, het is eh, echt zo'n viking ritueel. Van een jongen die is overleden of zo. En dan wordt, die, er wordt een boot in de fik gestoken, zie ik nu. het, het, komt gewoon niet overeen met het liedje. Nee, nee dat Dit was het ene laatste nummer van eh, ZFM eh, Beachmasters van deze woensdag 11 mei. En ja, je hoort ik hoor het al. Jullie horen het al. Dit is het einde van deze week. Masters. Woensdag 11 mei, aflevering 23, nummertje 1. Jaargang nummertje 1 natuurlijk. Oh ja. En deze week was ik met mijn vriendelijke collega, buurman, vriend slash sidekick Quinten Brouwer. En mijn lieftallige collega die ik al 16 jaar ken, Jonas Parsel. En niet te vergeten, Vanity Boumont Beaumont was er ook. Beaumont, Baumont. Wat het Yay. allemaal zijn. Ze was er. Daar gaat het om. Het is gezellig. Drie uur lang van Beachmasters terug van weg geweest. We waren twee weken even afwezig. Maar we hebben ons weer herpakt. Dit was CFM Beachmasters van eh, woensdag 11 mei. Drie uur lang plezier, drie uur lang lol. Vrijdag zijn we bij jullie terug. Tussen 7 en 9, of 7 en 10 zelfs. Met eh, Welcome to the Weekend. Birthday Bash bij Quentin Brouwer. Ik zeg jullie bedankt en tot volgende week. Dit is uh, Hanson Pooch. Dance War is over now. Hoi hoi. Tot volgende week. Bye. Love is all that matters. Tripping point. Je, mag mij, je mag mij ook een appje sturen. 0626864600. En dan eh, zie ik je mag komen.